In 2050 moet Europa volledig klimaatneutraal zijn. Verder moet het asielsysteem worden hervormd. Zondag begint de nieuwe commissie officieel met 12 vrouwen en 15 mannen. Von der Leyen had dat aantal het liefst gelijk gehaald. Er is een vierde tiener aangehouden voor de gefilmde mishandelingen in Gorkum. Het is een jongen van 16. Gisteren meldden, zich al drie andere tieners vrijwillig bij de politie. Die denkt nu alle hoofdverdachten te hebben. De mishandelingen maakten veel los toen ze op sociale media kwamen. Mogelijk was een langlopende ruzie tussen twee groepen scholieren aanleiding voor het geweld. Een meisje zou op de kermis in haar billen zijn geknepen. Boodschappenbezorger Picnic gaat voor 250 miljoen euro... een geautomatiseerd distributiecentrum bouwen in Utrecht. Zo zal het sorteren en inpakken geautomatiseerd gebeuren. Ondanks de robotisering is er nog plek voor duizend arbeidsplaatsen. Onder meer voor het onderhoud aan apparaten en de software. Picnic heeft nu 300.000 klanten. Door het nieuwe centrum moet dat er de helft meer worden. Kerstbomen zijn dit jaar een stuk kleiner. Dat komt door twee droge zomers op rij en door larven van de rozenkevers. Die eten de wortels van de bomen op. Positief aan de kleinere bomen is dat ze volgens kenners nu wel iets mooier zijn. De piek is minder uitgegroeid, terwijl de rest van de boom voller is geworden. De bomen zijn daardoor wel 10 tot 20 centimeter korter. Voor de verkoop lijkt het niets uit te maken. Die gaat goed vergeleken met vorig jaar. Kunstbomen worden juist minder verkocht. Het weer is bewolkt en van tijd tot tijd trekt er regen van zuid naar noord. Vooral vanmiddag zijn er ook droge perioden. Het is zacht met rond de 11 graden. Ook waait het stevig. Morgen bewolkt, regenachtig en opnieuw zacht. En ook dan waait het nog stevig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.